Aldus daarna winnaar. Ik hou van jou. En ik kijk op mijn klokje, het klokje van de gehoorzaamheid. En dan zie ik, luisteraars, dat het uur, het eerste uur van App en Vloed alweer voorbij is. Zo snel kan het gaan. En eh, ja, dat komt natuurlijk door al die heerlijke muziek die voorbij komt. Dan eh, let je niet op de tijd. En dan, eh, dan is het zo. Nog ongeveer 40 seconden die ik dan eventjes voor u voor moet praten. Want anders dan ja, valt er zo'n stilte. En daar heeft u ook weer niets aan. Ik hoop dat u straks van 11 tot 12 nog blijft luisteren naar ZFM Zandvoort waar straks nog veel meer mooie ballads voorbij komen. Eh, ik heb beloofd dat ik straks ook een telefoonnummer ga noemen. Eh, en dat ga ik dan eventjes eh, even, even spieken. Want ik, ik, weet het nummer hier bij ZFM Zandvoort nog niet uit mijn hoofd. Maar als het goed is moet het op de site staan, ja.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 Er zijn alleen metadata verzameld zonder de inhoud van gesprekken. De NRC zegt dat er geen informatie over Europese burgers is verzameld. Over welke telefoongesprekken het gaat en waarom het er zoveel waren is onduidelijk. De Amerikaanse hypotheekbank Fannie Mae heeft een claim ingediend tegen negen banken, waaronder de Rabobank. De bank zegt ongeveer 580 miljoen euro schade te hebben geleden door het schandaal rond de Libor-rente. Deze week werd bekend dat de Rabobank 774 miljoen euro boete moet betalen... vanwege het manipuleren van die rente. Op de A325 in Arnhem is een jongetje van vijf omgekomen. Hij zou achter zijn hond zijn aangegaan die de weg oprende. Bij een uitlaatplek rende het dier de weg op waarna het jongetje erachteraan ging. Hij werd geraakt door twee auto's. Hij raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De herfststorm van afgelopen maandag heeft een derde leven geëist. Een man die in Harderwijk door een omvallende boom werd geraakt is alsnog overleden. Het slachtoffer liep zwaar hoofdletsel op toen hij onder de boom terecht kwam. De brandweer heeft hem bevrijd. Vannacht is de man aan zijn verwondingen bezweken. Heerenveen en Excelsior hebben zich vanavond geplaatst voor de vierde ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Eredivisionist Heerenveen won thuis met 1-0 van VVV. Dat uitkomt in de Jupiler League. In het andere duel was het net andersom. Jupiler ploeg Excelsior versloeg Go Ahead Eagles dat in de hoogste divisie speelt met 1-0. Het weer vanaf, vannacht vanaf de kust opnieuw buien. Het koelt af tot 8 graden. Morgen wisselvallig en 11 tot 14 graden. Ook in het weekend wisselvallig. Dit was... Van eh, het album Abbey Road waren dat natuurlijk luisteraars de Beatles met Because. Prachtig nummer, hè? Close Harmony gezongen. Paul McCartney, John Lennon, eh, George Harrison natuurlijk. En eh, ik denk niet dat Ringo hier heeft meegezongen. Seizoenen in het zonnetje, dat kennen we natuurlijk van Zandvoort. En daar zijn we ook heel blij mee als de zon weer gaat schijnen. Maar we moeten voorlopig eventjes geduld hebben tot het voorjaar. Ja, we kunnen best wel een flauw zonnetje krijgen zo in de, in de herfst-winterperiode kan ik wel een lekkere strandwandeling maken. Maar je kan niet meer in je badpak natuurlijk. We houden dus eigenlijk eh, van Seasons in the Sun. Nou, omdat we die niet meer hebben, of voorlopig niet meer hebben... geef ik ze maar een... and me my trusted friend We've known each other since we were or Together we climb hills and trees.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 dan is het niet zo lang geleden voor u dat hier al die toeristen... nog volop in het dorp rondliepen... om eh, te snakken naar een, eh, naar een heerlijk zonnetje. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe dat door de weken heen hier is verlopen. Ik ben een tijdje ook in het buitenland geweest. Dus of, of het echt lange tijd mooi weer is geweest. Ja, dat kunt u alleen maar vertellen. als het nou slecht weer is en het regent buiten... en ik loop hier in Zandvoort mag ik dan, uh, luisteraars, mag ik dan bij jou...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 Claudia de Brij, die hoorde u. Heeft dat misschien ook een keer in de Wereldrijd doorgezien. Want daar zong ze dit liedje ook live. Mag ik dan bij jou? Nou, Claudia, jij mag bij mij hoor. Daar ben ik net zo makkelijk in. Ik had verkering eh, tot vanochtend. Ik, ik ben natuurlijk een duif. En eh, ja, duiven hebben ook verkering. Ik ben dus eigenlijk een doffer. Hè? Maar ik had verkering met een duifje en luisteraars. is triest. Vanmorgen vloog ze nog. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gracieus. En zo verheven zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten, dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u even bij u blijven. Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten. Mag ik blijven? Graag moet dat heerlijk zijn. Vanmorgen vloog ze nog, zoals een eeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. Meeuw. zorgster, wees moeder. Robert Long natuurlijk. Samen met Simone Kleinsma en Martine Bijl. Morgen vloog ze nog. Ja, mijn vriendinnetje. Hij kan niet zonder mij. Mijn duifje, vanmorgen vloog ze nog. Ja, mooie muziek is dat eigenlijk, hè? Van eh, Robert Long. Alweer iemand die niet meer leeft. Ik krijg vanavond allemaal eh, muziek van mensen die er niet meer zijn. Dat, eh, dat, is eigenlijk heel vervelend. Maar dankzij het feit natuurlijk dat we, dat we cd's eh, hebben... en dat we allerlei mp3's hebben en raw files. Allemaal technische termen, luisteraars. Maar dankzij dat feit is het gewoon zo dat ja, er natuurlijk eeuwig muziek blijft, blijft voortbestaan. Ik eh, heb ook eh, eh, werk meegenomen van Cliff Richard. En Cliff Richard is natuurlijk een man die ook al heel lang meedraait. Traveling Light is een nummer wat hij ooit in de jaren 60, 70... nee, 60, eind jaren 60 heeft opgenomen.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 maar zijn eh, meisje toe op de gang. Luistert altijd nog naar CFM Zandvoort, Radio Zandvoort luisteraars. Het programma Tussen App en Vloed live. Nou, ik heb muziek in overvloed. En eh, al je problemen die appen weg, als het ware. Door die mooie muziek. En als je er nou helemaal niet meer uitkomt... Nou, dan zeg ik gewoon, samen met Michael Bublé... Put your head on my shoulder mag je gerust doen. Kom hier naar de studio van Radio uh, Zandvoort.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 If there's a way, I'll find it someday. And then this pool will rush in. Put your head on my shoulder als u dan helemaal bent bijgekomen... u heeft uw hoofdje even te rusten gelegd op mijn schouder. Dan zeg ik gewoon tegen u de lieflijke woorden... I honestly love you. Ik doe het met olijfje. Olivia Newton-John. that I never thought best dat ze het meent hoor. Gelooft u het ook? Olijfje. Olivia Newton-John met I Honestly Love You. We kennen haar natuurlijk eh, het meest uit de periode van eh, Saturday Night Fever en uh, Grease natuurlijk niet te vergeten. Met John Travolta. ze was ooit samen met John Ferrer. Dat is een man die ook samen met twee mensen van de Shadows <clears throat> een trio heeft gevormd. Marvin Wells en Ferrer. Die ook hele mooie muziek hebben gemaakt. En eh, nou, daar ga ik ook nog eens wat van draaien. Even niet nu, want eh, nee, ik heb nou weer wat anders gevonden. Wat eh, minstens net zo mooi is. En dat is, gaat over een, regenachtige nacht in Georgia. Nou, wie kan het nou mooier zingen dan Randy Crawford bij ZFM Zandvoort? Jawel. trying to find a warm place to spend the night. troost voor u dat eh, het niet alleen maar in Zandvoort af en toe regent deze dagen. Maar ook in Georgia. We hoort het te zeggen, Randy Crawford. meestal eh, zei ze dan, eh, of zong ze dan van One Day I'll Fly Away. En eh, ja, daar, vloog ze waarschijnlijk naar de zuidelijke landen om daar weer een zonnetje op te pikken. Randy Crawford, wat een heerlijke stem, hè? Robbie Williams, ook een schalk hoor, die man. Die zingt zomaar gezellig liedjes met Nicole Kidman. En vindt u het misschien stom? Something stupid. Maar hun hebben ervan genoten. Ach, ik ga u er ook, ook van laten genieten, doe ik.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 Mooie dame. Nou ja, Robby is ook niet, eh, is ook niet lelijk. Hè? Ook gewild bij de dames, dus ja. I love you. Yeah. Lost Without Your Love was een, eh, een liedje wat eh, werd gezongen door David Gates van de groep Brad. Maar Rob de Nijs, slim als hij is, dacht... daar maken we een mooie cover van. En Rob is een tijdje eh, alleen geweest natuurlijk. Toen hij ging scheiden van eh, wie ook weer. Nou, maakt allemaal niet uit. Hij heeft nu weer een dame.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 Nee, hou je maar stil. Ik voel nu wel luisteraars, ik krijg hulp via internet. En er wordt mij verteld dat dat Belinda Meuldijk was natuurlijk. Ja, Belinda. Zou ze nog steeds van hem houden? En, zij, en hij van haar? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, alleen is maar alleen. Dat zong Nou, hij is helemaal niet meer alleen. Want hij heeft een dame. heeft ook weer een kindje bij gemaakt. Op zijn zeventigste op. Toch jongen, hoe hou je dat allemaal vol? S'nachts uh, je, je bed uit om, om die kleine eten te geven en zo. Ik heb er wel bewondering voor, luisteraars. Dat moet ik eerlijk toegeven. Als ik u zeg Tom Travers Blues... Waar denkt u dan aan? Aan Waltzing Matilda. Dat is het goede antwoord. Tom Waits die heeft dat wel op een hele speciale manier gezongen. Maar eh, Rod Stewart die kan er ook wat van. Tom Roberts Blues. it ain't what the moon did. I've got what I paid for now. See you tomorrow. Hey, Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda? I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away to go waltzing Matilda outside and the girls down by the strip tease shows go walks saint for dreaming now. and the ghosts that sell memories want a piece of the action. Anyhow, go waltzing until. it's a battered old suitcase in a hotel someplace. And a wound that would never heal. No prima donnas, the perfume is on. An old shirt that is stained with blood and whiskey. And it's good. lane keepers and good night, Matilda. Good night, Matilda. Nou, hartstikke leuk zit je hier in de studio, luisteraars. dan krijg je nog applaus ook. Fantastisch. Nee, dat is natuurlijk voor Rod Stewart met Waltzing Matilda... oftewel de, Bob, of de Tom Travers Blues. Eh, ik kreeg zojuist het bericht door dat het in 18, 1895, eh, als ik het goed heb, als ik het goed las... 18, eh, ja, 1895 is geschreven, dus een tijd geleden. En ik heb daarop geantwoord aan degene die mij dat schreef... dat ik toen nog niet eens een zaadcel was en mijn vader ook niet. Goodbye, my love de heren Searchers. Searchers, ook al uit de jaren 60. Eind jaren 60, begin jaren 70 met Goodbye My Love. Uh, Cilla Black, ik weet niet of die naam u nog iets zegt. Maar in ieder geval was dat een, dame die ook bij de heren Beatles... en dan met name Lennon en McCartney heel erg eh, populair was. Zo populair zelfs dat ze in, eh, op, eind jaren 60 een mooi liedje voor haar schreven.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 Ik ben er zondag weer. Dan ga ik een collega hier van Radio Bever... Van, niet van Radio Beverwijk, van Radio Zandvoort. Ja, dat komt dat ik ook bij een ander station werk. Dat zit er zo ingebakken. Bij ZFM Zandvoort eh, voor jazzmuziek zorgen tussen 10 en 12 uur. Nog een liedje voor ik ga. Just a Song Before I Go. Crosby, Stills, Nash Young. Traveling twice the speed of sound. It's easy. get A Song Before I Go. Ik hoop dat ik eh, een mooi repertoire voor u heb uitgekozen vanavond. Ik hoop dat u met mij genoten heeft van die prachtige muziek bij ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed live. Ik ga afsluiten, luisteraars. Song before I go, a lesson to be learned. Traveling twice the speed of sound. It's easy to get burned.